Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal leerplichtige kinderen dat door de ouders wordt thuisgehouden is enorm toegenomen. Dat zeggen gemeente- en leerplichtambtenaren. Tien jaar geleden waren het er zo'n 600. In 2020 waren dat er al drie keer zoveel. Het mag als de ouders in de buurt geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Bijvoorbeeld christelijk, islamitisch of spiritueel. Deze expert vindt het zorgelijk. Het is niet zo dat ouders dan verplicht zijn om een alternatieve vorm van onderwijs aan te bieden of om thuisonderwijs aan te bieden. Er is ook een hele grote groep ouders van die kinderen waar uh, leerplichtambtenaren, waar gemeenten geen contact mee krijgen. Ja, dan moet je je maar afvragen of die kinderen ook iets van onderwijs of ontwikkeling meemaken. En volgens haar is dat dan een schending van het recht op onderwijs dat elk kind heeft. En vandaag gaat het onderzoek verder naar een drugslab in Wezep. Gisteravond viel de politie daar binnen, pakte twee verdachten op. Vanwege gevaarlijke stoffen werden drie huizen uit voorzorg ontruimd. Die bewoners die zijn inmiddels wel weer terug. De zomervakantie wordt flink duurder dan vorig jaar, heeft de Telegraaf onderzocht. 13% meer om precies te zijn. Dat komt door de gestegen energieprijzen, de nasleep van corona en de belasting op vliegen. Tickets die zijn duurder geworden, maar ook de kampeerder met tent of caravan moet een goed gevulde portemonnee meenemen. Volgens de ANWB betaal je dit jaar 5 tot 7% meer voor je plekje op de camping. En Middelburg wil af van de skere toerist. Veel mensen die komen namelijk naar de Zeeuwse plaats voor de combi stad en strand. Maar de gemeente vindt het te druk geworden. Ze tegenhouden lukt niet, dus is er iets anders bedacht. Alleen de toerist die wat te besteden heeft is welkom. Dat betekent dat er geen nieuwe vergunningen meer komen voor Airbnb-huisjes en goedkope hotels. Dat vindt deze B&B-eigenaar een top idee. Ja, je merkt gewoon dat er zoveel toeristen zijn en dat er steeds minder mensen komen wonen. Ja, want ondertussen leeft u er wel van. Uh, ja, zeker. Ja. en dat is wel prettig. <laughs> ja. Vandaag komen de plannen voor het eerst in de gemeenteraad. En het weer nog. Vandaag af en toe wolken, maar ook veel zon. In de middag dan zijn er in het binnenland flinke buien met mogelijk ook onweer. Alleen in Zeeland blijft het helemaal droog. Het wordt 17 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Er zijn vanmorgen nauwelijks bijzonderheden op de weg. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam.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 Gemeenten en leerplichtambtenaren maken zich zorgen... omdat er steeds meer kinderen niet naar school hoeven. Ze worden vrijgesteld op basis van hun geloof of levensvisie. Ouders moeten dan zelf lesgeven, maar of dat ook daadwerkelijk gebeurt is de vraag. In Spijkenisse heeft de man twee jongens van 17 neergestoken. Ze zouden ruzie hebben gekregen. Volgens getuigen raakte een van de jongens gewond aan zijn gezicht, de ander aan zijn arm. En omwonenden van Tata Steel in IJmuiden kunnen vanaf vandaag het bedrijf zelf in de gaten houden. Op een website kunnen ze meekijken met drie camera's. Als op de beelden bruine, gele of zwarte rook te zien is, kunnen ze dat melden. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag. In de loop van de middag ontstaan in het binnenland enkele buien met kans op onweer.